Kees Groot met het NOS-journaal. Voor historische tussentijdse parlementsverkiezingen. Onder de kandidaten is Aung San Suu Kyi als leider van de NLD, de Nationale Liga voor Democratie. Het is voor het eerst dat Suu Kyi zelf meedoet aan verkiezingen in Burma. Ze wint zo goed als zeker een parlementszetel. Bij de verkiezingen staan 45 van de 1158 zetels op het spel. Voor het eerst heeft het regime internationale waarnemers toegelaten. De verwachting is dat de NLD in het parlement de oppositie zal gaan aanvoeren. De partij van Suu boekte bij de verkiezingen in 1990 een grote overwinning, maar de junta weigerde toen die uitslag te erkennen. Sinds die verkiezingen stond Suu 15 jaar onder huisarrest. Meer dan 70 ministers van Buitenlandse Zaken komen vandaag naar Istanbul voor de tweede grote conferentie over Syrië. Ook de Amerikaanse minister Clinton zal aanwezig zijn. De conferentie is bedoeld om de druk op het regime van president Assad te verhogen wordt onder meer gesproken over financiële hulp voor slachtoffers van het geweld en voor de belangrijkste oppositiegroep. Een aantal Arabische landen is voorstander van het bewapenen van de oppositie, maar de meeste landen die deelnemen aan de conferentie zijn tegen. Zij vrezen dat de wapens in verkeerde handen terechtkomen. Bij gevechten in het zuiden van Libië zijn de afgelopen dagen zo'n 150 mensen gedood. Dat heeft de Libische minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. De gevechten begonnen in de stad Sabah. Volgens de minister vielen er bijna 400 gewonden. Zo'n 180 zwaargewonden zijn overgebracht naar de hoofdstad Tripoli om daar behandeld te worden. Het ging om gevechten tussen twee rivaliserende stammen die een conflict zouden hebben over de smokkel van drugs en migranten. Het weer, eerst nog opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe. In het noorden kan het vanmiddag gaan regenen, in het zuiden blijft het droog. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.